Bring met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een luchtballon in Friesland is iemand om het leven gekomen. Nog zeker zes andere mensen zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Het ging mis toen de ballon in een weiland landde bij het dorp De Hoeve... in de gemeente Weststellingwerf. De ballon kwam door een windvlaag hard naar beneden... waardoor de mand meerdere keren stuiterde. Vijf mensen zijn uit de mand gevallen. In totaal waren er 34 mensen mee. De luchtvaartpolitie doet onderzoek naar het ongeluk. Een speciaal team van de politie in Den Haag heeft 15 mensen aangehouden die al eerder waren veroordeeld. De voortvluchtige criminelen hebben bij elkaar nog 29 jaar aan celstraf openstaan. Onder meer voor drugsgerelateerde delicten, fraude, afpersing, mensenhandel of witwassen. Een van de mensen die veroordeeld was in een drugszaak werd opgespoord in Colombia en daar aangehouden. Een andere man kon worden aangehouden in de showroom van een autodealer. De grote bosbrand in Zuid-Frankrijk vorige week is mogelijk aangestoken. Volgens de Franse justitie kan het een criminele daad zijn geweest. Het kostte de brandweer dagen om het vuur onder controle te krijgen. Een vrouw van 65 kwam om het leven en een andere vrouw liep zware brandwonden op. In totaal werd 16.000 hectare bos verwoest en gingen tientallen huizen verloren. Uit een eerste onderzoek blijkt dat een natuurlijke oorzaak is uitgesloten... en dat het vuur dus mogelijk is aangestoken. Een deel van de flitspalen langs Nederlandse wegen doet het niet... als gevolg van de hek bij het Openbaar Ministerie. De flitspalen kunnen vanwege de ICT-problemen niet meer worden aangezet. Het gaat om apparatuur die al uitstond toen het OM zijn systemen naar de hek offline haalde. Het weer vannacht in het zuiden en westen kans op een bui, mogelijk ook met onweer. Het koelt niet verder af dan 20 graden.